Wat een mooie antieke, toch? Kunnen we rustig stellen. Welkom bij het tweede uur van de zondagmorgen van Go. Dave Barry. Nou, wees welkom, blijf welkom. Ehm, ik ga je oren ook dit uur weer verwennen met prachtige muziek. Dus blijf bij me. En we hebben ook straks een hele leuke reportage van Jeroen van Gent. Wat daarin zit, dat hoor je over, nou, een paar minuten al. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En intussen, zoals ik beloofde, verwennen we je oren met muziek van onder andere Peter Schaap. Op je dunne linnen vleugels steeg je langzaam naar de lucht. Je had gekeken naar de vogels en je dacht ik zou het net zo kunnen doen. En je wilde leren vliegen. Van de grond worden bevrijd. En je vloog zoals je droomde. En als niemand anders geloofde je toen. Vliegen als een vogel. Tussen de wolken net als zij vliegen op je eigen vleugels. Tussen de wolken wilde jij. En je wilde steeds weer vrij zijn. Dus je vloog zo vaak je kon. En je bleef er steeds maar langer. Vloog steeds dichter naar de hemel en de zon. Je ging steeds meer op in je dromen. Want daarboven was je vrij. Tot die keer dat je omlaag kwam. Toen was er weer een ander die opnieuw begon. Vliegen als een vogel. Tussen de wolken net als zij op je eigen vleugels. Tussen de wolken wilde jij. Maar er is nu veel veranderd. Er vliegen mensen af en aan. En je bulbert langs de startbaan Paas een seatbelt ligt erop op boven je hoofd. Je ziet de wolken door je raam. Je krijgt je lunch precies op tijd. Wie het wil, die kan nu vliegen. Maar wat is er over van waar jij in hebt beloofd? Vliegen als een vogel. Tussen de wolken net als zij vrij zijn op je eigen vleugel tussen de wolken wilde jij. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vrij zijn op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. was wrong, I don't know. I've got ze noemde het in de jaren 80 toch maar mooi even. Hoe doen ze het weer? Oh ja, goedkope Duitse disco. Ja, Modern Talking en Sherry Sherry Lady. En ze hadden nog meer, eh, hadden nog meer van die hits. En die hoor je zo nu en dan voorbij komen op de zondagmorgen bij Govem, Want wij houden wel van een beetje goedkope Duitse disco. Verder hoorde je natuurlijk Peter Schaap en Vliegen als een Vogel zou het gaan met Peter? Zou die nog leven? Hmm, interessante vraag. Straks gaan we het hebben met Jeroen Vergent en de mensen op straat met met wie zou u een dag willen ruilen? Dat is een goede vraag, want misschien kun je dat bij jezelf bedenken van nou ja, ik zou wel eens willen ruilen met die en die vanwege de poen vanwege de status of misschien juist vanwege niet die status. U hoort het allemaal straks over ongeveer een dik kwartier hier in de show bij GoFM.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 Interessant trouwens. The World is Our Home. Een hele belangrijke boodschap natuurlijk in deze tijd. Waarin we het steeds hebben over klimaatcrisis en dergelijke. Verder hoorde je Freddie Mercury en eh, een nummer dat ze uitbrachten nadat hij al was overleden. Was heel interessant. En ook wel leuk trouwens. Living on my own. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa. say I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh. In the year 95, 95, I'm kind of wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.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 Hè? Met een mooie zondag. Hm. Wordt vandaag toch eh, behoorlijk warm. Eens even kijken. Volgens uh, eh, Weer Online 27 graden in de loop van de middag. Dat is best knap heet voor de tijd van het jaar. Ongelooflijk. Geniet er nog maar even van, hoewel 27 graden best wel eh, heel warm is. Terwijl wij hier trouwens wel nu genieten van een koel cool drankje. We zijn aan de ijsthee. Zomaar eens niet aan de koffie ja, dat straks wel. Vorige uur lekker koffie, maar nu even wat van die ijsthee. We hebben een pak hier met persik smaak. Is dat dan wel thee of is het eigenlijk gewoon stiekem een frisdrankje? Nou ja, we genieten er maar even van. Misschien jij thuis ook. Terwijl jij misschien bezig bent met het afruimen van het ontbijt of het opzetten van een brunch. Gezellig vandaag. William Pitt, die begeleidt je vandaag. Met City Lights. Kom je er net bij bij GoFM? Wees welkom.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 En voor William Pitt en Sidney Light. Het is tijd voor eh, de reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging niet voor niks de straat op. Zoals hij bijna iedere week doet. En nu eh, wil hij toch wel iets weten van u waarvan je denkt, hmm, hmm interessant. Eh, met wie zou u een dag willen ruilen? En bent u een beetje tevreden met wat u zoal doet? Zou ik me zo kunnen voorstellen. Zou u wel eens willen ruilen met een ander? Is dan echt een goede vraag, misschien helemaal niet. Misschien eh, wel met een bekend persoon. En met wie zou dat dan kunnen zijn? Nou ja, Jeroen Vergente, hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u gewoon. En hier zijn al uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus van een soort van die man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij u? Eventjes voor de grap. Ja? Met wie zou u ooit één dag willen ruilen? Ik ben een heel saai mens, meneer. Ik zou het echt niet weten. Ja, ik heb een heel gelukkig leven. Ik zou het echt niet weten. Ik hoef geen... Van wie zou ik nou moeten ruilen? ik, zou gedaan, ik ben gewoon bij mezelf ben ik gelukkig. Met wie zou je ooit voor één dag willen ruilen? koning Willem-Alexander. Dan kan ik naar de F1. <laughs> naar de wat toe? Eh, F1, de, Formule, de Formule 1. Oh, oké. <laughs> Okay. Amerikanen. Ja, oh. oh. oh Amerikanen? ja. Oh, wat leuk. U, woont hier? Of? Nee, nee, nee, we wonen in Michigan. We zijn op vakantie hier. Oh, nou te Maar ik kom uit Barendrecht. Oh, wat leuk. Nou ja, je hebt Holland-Michigan, hè? bijvoorbeeld tussen... Ja. we wonen we 30 kilometer nou, vandaan. Ja, ik ben er langs gekomen, ik ben er wel geweest eh, en eh, langs Nou, wat grappig. Zal, zal het niet over doorvragen? Ik zal even de vraag afmaken dan. Maar met wie zou u voor één dag willen ruilen? Ooit? Een ehm. keer voor de grap? Of misschien wel serieus? Taylor Swift. Taylor Swift. Oh ja, oh, <laughs> dat is een carrière, ja. Ah, oh. ja. Druk hoor. Ja, maar gewoon. Eh, is, is, ze is intelligent en enormously driven. Eh, ja, enorm gedreven. De, ja. zakenvrouw. Ja, ja goede zaken. Gaat heel goed. Ja. ja. ja. daar ben ik meer geïnteresseerd in dan de stardom. De, populariteit. Ja, ja. Ja, Het is hoe haar intelligentie en haar werk. Het straalt eh, echt af, hè? Ja. ja. Maar een beetje zingen moet dan wel kunnen dan. Eh. Daar wordt een probleem. <laughs> <laughs> dat lukt niet? <laughs> Nee, nee, dat wordt niks. Nee, dat wordt niks. Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen? Met welke persoon? ja, ja. ik zou graag willen ruilen met... Eh, <laughs> met Henk Frezer, de oude trainer van Sparta. Hey. Ik wens hem betere tijden nu. betere tijden eh, toe als nu, maar nu gaat het niet goed met RKC. En u denkt dat u wel eh, ja, enig ja, eh, kan, nou, verbetering kan brengen? In... Nou, nou dat, dat hoop ik. <laughs> Wat zou, waar zou u mee beginnen dan? Ik zou beginnen om een paar spelers te halen die je consequent in het eerste elftal kan blijven opstellen. En niet veel switsen van 1 naar 2 en van jong naar oud. Oh, dat gebeurt dus Dat gebeurt nog wel eens een keer, ja. En dat is best wel lastig, ja. Dat is lastig, ja. Jeetje. Met wie zou u ooit een dag willen ruilen? Met een persoon? Nou, ik heb het eigenlijk zo naar mijn zin. Ik heb helemaal geen behoefte aan. Klinkt goed. Ja, toch? Klinkt goed. Met wie zou u ooit wel eens een dag willen ruilen? Trainer van Sparta. Nou, moe. Meen je dat nou? Jazeker. Net, net is ah, er iemand dat ook al. Nou. Ja, maar Sparta Club Rotterdam natuurlijk. Dus eh, ja, Sparta is mijn club. Die mensen lopen net weg. Die, hebben, die meneer zei precies hetzelfde. Kijk eens aan. Dus uh, zou ik wel leuk vinden, zo de selectie een beetje eh, helemaal tot gaatje laten gaan, lijkt me wat. Maar koning Willem-Alexander, ehm, ja, Zandvoort, u heeft het gezien, ah, Grand Prix dan? was daar net, ja. En, en met Max. Ja. ja. Ja. Dat vinden wij gaaf. En wat vindt u van de koning überhaupt? Uh, leuke koning, eh, zakelijk, grappige koning. Ja. Hij, hij doet zijn, echt zijn best om, om normaal te zijn. <laughs> Eh, nee, ja, ja, ja, ja, met normale mensen. Ja, ze zijn echt vriendelijk. Ja. Ehm, en, hij, en, hij, en hij doet goed voor, voor de milieu en voor het hele land. En, en hij probeert het verschil van rijk, blauwbloed en normale mensen uh, overeen te komen, denk ik. Nou, en zou u dat lukken om dat dan te evenaren? Misschien wel zelfs eroverheen te komen? Of eh, in, eh, in gelijke spoor? Dat is hij nooit. Dat, niet. <laughs> Nee. Dat niet. Oké. <laughs> Iemand zei de koning, maar en dat kan natuurlijk een bekend en kan een acteur zijn. of, of een, iemand uit de politiek. Nee, nee, ik laat mij met mijzelf zijn. Kijk, toch? Goed antwoord. Ja, dat toch? is een goed antwoord. Tuurlijk. Dacht ik ook. Want u benijdt ze niet, kennelijk. Nee, zeker niet. Wel nee, zeker als je in de spotlijst staat niet. Oké, ja, Ik, ik, ik, ik, ben er niet zo goed van op de hoogte, maar u leeft helemaal mee met die voetbalwereld dus, hè? Ik leef helemaal mee met Sparta. De oudste club van Nederland, de mooiste club van Rotterdam. En nooit geen aardigheid. Altijd vrolijke gezichten en geen gemieren met supporters die elkaar te lijf gaan. En u ergert zich toch niet hè, als het een beetje fout gaat af en toe? Nee, nee. Eh, Sparta kan winnen en verliezen. Juist. Maar nou ja, maar het kan ook zijn, ik zou willen ruilen met mijn oom. Ik noem maar wat. Of met mijn tante. Eh, eh, zoiets. <laughs> Nee, ik, blijf echt bij mijn antwoord. Sorry. Ja, goed, Nee, ik kan u niet verleiden. Nee. Ja. Dus Sparta is kennelijk een hele leuke club. Zeker, absoluut. Wat zou je doen als je dan een dagje eh, Sparta-trainer was? Want dat is dan wel een belangrijke vraag natuurlijk. Oh, ik zou een leuke voetbaltraining organiseren. Maar ik zou het gewoon heel leuk om aan het eind van die training gewoon met z'n allen de kroeg in te duiken. Ja. En dan de echte mensen leren kennen. Ja, ja, die voetballers. Want die moeten er altijd in de keurslijf staan. Niks voor de camera, altijd mensen te woord. Nee, informeel. En, uh, gewoon lekker in de kroeg en dan... Eh, lijkt me helemaal geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Als een teamuitje in de kroeg. Misschien horen ze het wel. Eh, misschien horen ze het wel.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 me warm and love me till the new day's born. And I pray you will stay forever. ik Ik hoorde het langs het strand. Het was op dit melodietje lachte zonnen in het zand. Het kriebelde aan je benen, het zat ergens op je rug. Het kroop langs je blote tenen, naar je hals en dan weer terug. Ergens in de branding zongen een mee dat klonk alweer. La la la la la la la la la la. Chiribiribin, pop pop pom pom. Chiribiribin, pop pop pom pom. Chiribiribin, pop pop pom pom. bin, pop pop pom pom. Ik lag aan de Costa Brava. Ik at lekker in Madrid. rijk. Nu hoor je het in de polder, in de stad en langs de dijk. Als je het niet gelooft, zing het dan maar na. La la la la la la la la Zelfs een pessimist zegt nog lachend ja. La la la la la la la la la la. pop pop wat nou zo grappig is hier in de studio? Dat ze zeggen van, hé hey Alfred, wat draai je nu weer voor een eh, muziek? Man, man, man, man, man, man. Maar ondertussen, hè, ondertussen wordt het hier gewoon luidkeels meegezongen. <laughs> Willy en Willeke Alberti samen in uh, uh, Bin pom, pom, pom, pom, staat er dus. Ik lees het ook maar even voor. En verder hoor je uh, Marmalade en Rainbow speciaal voor Jeroen als beloning voor zijn reportage. En hij vond dat een mooi nummer om eh, na de reportage te draaien. Dus dat doen we dan ook hier, hier bij GoFam op de zondagmorgen.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 Maar deze man gaat gewoon op tournee, hè. In de 80 en gaat gewoon weer Europa door met eh, zijn concerten. Nou, eh, ik eh, doe het hem niet na. Trouwens, ik kan niet zingen, dus dat scheelt. Eh, lekkere muziek hier <laughs> bij GoFM. Zo tegen het einde van de show alweer. Want gaat de tijd snel. Steve Harley en Cockney Rebel hoorden je ervoor met Make Me Smile. En wij hopen hier bij GoFM dat we dat vandaag een beetje doen op jouw gezicht. We hadden het net over dansen. Dan moeten we er ook aan geloven. Met deze van Culture Beat, Mr. Fame. same. als je de videoclip bekijkt, dan word je helemaal duizelig van de, ja, kleureneffecten en <laughs> al die stroboscoopachtige dingen. Tja, wel ellendig hoor, <laughs> om daarnaar te kijken, maar wel heel inspirerend en dansbaar natuurlijk. Je hoorde Culture Beat en Mr. Veen aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Dankjewel voor je gezelschap. Wat leuk, fijn dat je erbij was. Volgende week zondag bij Leven en Welzijn ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de show. Weer lekkere muziek en natuurlijk interessante dingen om met je te bespreken. Dus... Blijf bij ons, blijf bij GoFM, want we hebben eh, heel veel lekkere muziek voor je vandaag en heel veel informatie. Dus blijf bij jouw lokale omroep bij GoFM. Tot volgende week en tot besluit van de show. Toch wel een beetje toepasselijk. Van Goes tot permanent. Jan Smit en Marco Schuitenmaker. de school heb ik een band. We zijn haast overal bekend. En elke schooldag steeds weer repeteren. Na de les van 4 tot 6. House and dance. dan ga zingen is dat over. Dan roep ik hey, doe met ons mee. Dance and soul, rock and roll. Uit de sleur, want er staat weer een weekend voor de deur. Feest in de tent, van Hoest tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band. De ze gaan zingen op en neer. De fans die willen meer en meer en meer. Halli, halli, halloa, ah, ze willen, ze willen meer. Ik zie ons al in Londen en Las Vegas. We zijn overal op tv. We spelen daar dan in volle arena's. En iedereen zingt met ons mee. Feest in de tent, van goed tot Saksen gaan tekeer. We swingen op en neer.